11 uur. Dielke Teertstra met het NOS Journaal. Joint Strike Fighters. Volgens Hennis van Defensie komt daarmee definitief duidelijkheid over de vervanging van de F-16. Over de aanschaf is 12 jaar gedebatteerd. Vorige maand gaf de Tweede Kamer met een ruime meerderheid toestemming voor de aanschaf van de 8 JSF's. Defensie wil in totaal zeker 37 straaljagers kopen. Dat kost 4,5 miljard euro. In Den Haag heeft een vader vorige week een leerkracht mishandeld. De lerares van groep 3 hield daar een gekneusde kaak en blauwe plekken aan over. De vader zou boos zijn geweest omdat de oudergesprekken uitliepen. Daarop probeerde hij de leerkracht bij de keel te grijpen. Enkele kinderen zagen het gebeuren. De school heeft aangifte gedaan. Vorige week werd in Zwolle ook een leerkracht mishandeld. Toen was het een boze moeder die de docent bij de keel greep. Antidepressiva werken minder goed tegen angststoornissen dan tot nu toe werd aangenomen. Wetenschappers stellen de resultaten te positief voor, blijkt het onderzoek van het UMC in Groningen. Dat komt doordat positieve studies meer kans maken op publicatie. Studies met een andere uitkomst werden in sommige gevallen niet gepubliceerd of alleen met aangepaste resultaten of conclusies. Volgens de onderzoekers werken de antidepressiva wel degelijk, alleen niet zo goed als gedacht. Consumenten geven steeds meer geld uit. In januari was de consumptie 1,8% hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS en dat is de grootste stijging in vier jaar tijd. Vooral de verkoop van elektronica, meubels en auto's nam toe. Ook werd er meer gas verstookt dan een jaar geleden. De Nederlanders krijgen steeds meer vertrouwen in de economie en durven weer grotere aankopen te doen. Het consumentenvertrouwen staat op het hoogste punt in zeven jaar, zegt het CBS. Het weer nog vanuit het westen wordt het bewolkt en vanmiddag gaat het regenen. Het wordt een graad of 8. Morgen geregeld zon, maar ook een enkele bui bij maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staan files op de ring van Amsterdam, de A10, tussen de Rij en knooppunt de Nieuwe Meer 2 kilometer. En door een kapotte vrachtwagen op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder 3 kilometer.